Levi van Eck met het NOS-journaal. Er wordt nog steeds misbruik gemaakt van arbeidsmigranten in Qatar. Dat staat in een nieuw rapport van Amnesty International. De oliestaat heeft onlangs een aantal hervormingen doorgevoerd... die de situatie van arbeidsmigranten moet verbeteren... zoals een beter salaris en toegang tot de rechtbank bij het schenden van rechten. Maar volgens Amnesty worden de nieuwe regels nog niet nageleefd. Veel arbeidsmigranten bouwen stadions voor het WK voetbal in 2022... Amnesty roept voetbalbonden op zich uit te spreken over de mensenrechten schendingen in Qatar. Minister De Jonge zegt dat het coronavaccin pas wordt goedgekeurd als de veiligheid en effectiviteit bewezen zijn. We doen hieraan geen enkele concessie, zei hij op de persconferentie met premier Rutte. Vaccinatie is vrijwillig, maar volgens De Jonge wel de beste troef om afscheid te nemen van deze vreselijke tijd. Rutte en de jongen verwachten dat de coronamaatregelen tot half januari van kracht blijven. Het ziet er naar uit dat dan pas risiconiveau 1 wordt bereikt... waarin geen strenge maatregelen meer nodig zijn. Een groot deel van Lelystad had afgelopen avond last van een stroomstoring. Die ontstond doordat iemand bezig was met de elektriciteit. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Om wie het gaat is niet duidelijk. Volgens netbeheerder Liander was het geen medewerker van het bedrijf. Door de stroomstoring viel de stadverwarming in Lelystad uit... en moest de gemeenteraadsvergadering worden gestaakt. De man die gistermiddag door de Haagse politie werd neergeschoten... is in het ziekenhuis overleden. De politie had een melding gekregen over een verwarde man in de wijk Eskamp. Toen hij de agenten bedreigde met een mes, schoten ze op hem. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 9 graden. De komende dag veel zon met 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. S'avonds meer bewolking en dan kan er wat lichte regen vallen.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 for a couple months, you're calling me now. good at ever, you know that hurt. Swear for a while I was there, my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you need. back to my roots, to the place of my birth, back down to earth. I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man.